je dag en je hele zomer. met Een hele dag ment op je tv. En je zingt ze allemaal mee. Alle hits uit alle Vlaamse muziekprogramma's. Samen met Vlaamse en internationale topclassics. Zomer 2023 is je mooiste zomer. Met Ment. Dit is Ment. Solar Power Systems. Vroeg of laat Koop ook jij zonnepanelen bij ons. Genieten begint in een stijlaarts badkamer. Schat! Ja, wat is het? Mike is een ook. Ah, oh, maar lieveke, we zijn hier wel in de showroom, hè? Oh ja, maar ja, het zijn toch open badkamerdagen? Oh. <laughs> Het leven begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Temse of Lier en krijg maar liefst 2000 euro gratis sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Ontdek alle Nostalgie Extra kanalen via nostalgie.be of de app. Of je nu houdt van... 80s. Franstalig. Alexandra, Alexandrie. Of rock. elk moment en elke smaak. Ontdek ze via nostalgie.be of onze app. Dit is jouw Feel Good Summer.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 The day you give your love to me won't be a day too late. Oh. Ze presenteert Helemaal weg met onze wereldpromo's. Zo zit je met onze hummus in promo voor je het weet in... Konnichiwa. Oei, het Verre Oosten. Salam alaikum. Ah, het Midden-Oosten. Ontdek al onze wereldpromo's, zoals onze hummus, nu één potje kopen plus één gratis in jouw Delijzen. Mee met het leven. Voorwaarden in de winkel. Het is 1 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws met Nena Delforge. Vandaag krijgen we stevige buien en veel wind. In de namiddag wordt het droger met maxima rond de 17 graden. Morgen wordt het gelukkig weer warmer rond de 20 graden. En vanaf dinsdag eindelijk droog en warmer. Het nieuws in 1, 2, 3. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn deze nacht 57 migranten gered van twee gezonken boten. Bij het zinken stierven wel twee mensen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen de migranten vooral uit Sub-Sahara-Afrika. Er wordt nu nog gezocht naar een tiental vermiste personen. Elon Musk, de baas van sociaal mediaplatform X, voorheen gekend als Twitter, gaat de gerechtskosten betalen van mensen die door hun werkgever oneerlijk zijn behandeld wegens het posten of liken van een boodschap op zijn platform. Hij belooft dat er geen limieten staan op de bedragen en de hulp die hij wil bieden. En het WK wielrennen in Glasgow werd een half uur geleden onderbroken. Enkele activisten blokkeerden het parcours door zich vast te kleven aan de weg. De hulpdiensten die zijn nu ter plaatse en proberen de activisten van de grond te krijgen, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. Er is nu een product onderweg om de activisten los te weken. Meer nieuws in 1, 2, 3 hoor je om 2 uur. Alleen maar de allerbeste classics. Simply the best. We're going on a holiday now. Going to take a villa, a small chalet. Costa del Magnifico. twisting by the pole. Twisting, twisting by the pole. Sitting in a small cafe now, swing, swing, swinging to the cabaret. Wanna see a movie? Taking a show now, meeting new people at the disco, yeah. Gonna be so neat. feel good summer. Nostalgie. chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you, what you, what you gon' do? Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam.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 Simply the best. Hallo, ik ben Jenny. Ik werk voor Colruyt Oudenaarde. We hebben een, eh, grote koelruimte om onze groenten en fruit in te bewaren. In plaats van alles in kleine frigo's te steken, zo kunnen wij energie besparen en de laagste prijs geven aan onze klanten. Onze laagste kosten, jouw laagste prijzen. Colruyt, laagste prijzen. Schat, ik wil kussen. Nee, nee, jij gaat klussen. Hoe? Ja, het zijn klusweken bij Van Kalster. Van Kalster. Bespaar, klus zelf. En de tegenlijm is gratis. Klaar voor een heerlijk ethisch feest? Op zondag 1 oktober zet Dexys de Roma op zijn kop. Dans mee op hun swingende, soulvolle en catchy popsongs. En zing live mee met de onverwoestbare klassieker Come On Eileen. Dexys, 1 oktober in de Roma. In samenwerking met Nostalgie. Info en tickets, deroma.be. Die dag bij de interieurdokter in Ronse. Oh, ah, dokter, ik heb een probleem. Ik heb dringend een nieuwe binnenkant nodig. Oh. Alles van binnen moet eruit. Ah. En nu direct, hè. Het is tijd om te veranderen. Ah, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg nog eens een middagske maakje in Ronse voor. Hè. Dat is de oplossing voor als je direct een nieuw interieur nodig hebt, toch? Ah, je zult zien, binnen de elf dagen zijn al uw problemen opgelost, toch? Oh, ik voel me al een stuk beter, zeg. Makerie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makerie.be. Nu elf dagen stopverkoop tegen zotte voorwaarden. Als je meer wil horen, luister dan naar Nostalgie Extra Disco via nostalgie.be of de app.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 Oh. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from eight till four. They were young. fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. Here At the Copa, Copa Cabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love Her name is Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra, Cobra Cabana. The Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the dimes I give each night to see through this bed.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 Morgen wordt het weer warmer rond de 20 graden. En vanaf dinsdag wordt het dan eindelijk weer droger en warmer. Het nieuws in 1, 2, 3. Het WK wielrennen is weer vertrokken na bijna een uur stilgelegen te hebben door activisten die zich hadden vastgeplakt in het midden van de weg. De activisten konden na 40 minuten losgeweekt worden van het parcours. De renners rijden vandaag een rit van 271 kilometer en zijn nu ongeveer halfweg. In de maand juli zijn al meer dan duizend lik op stuk boetes uitgeschreven voor drugbezit in en om festivals. De lik op stuk boetes moeten het gevoel van straffeloosheid rond druggebruik verminderen. Als je betrapt wordt op bezit of gebruik van drugs, krijg je onmiddellijk een middelijke schikking aangeboden. Die kan je dan ter plaatse betalen met een QR-code of op termijn via een overschrijving. Op anderhalf jaar tijd waren de boetes al goed voor bijna een miljoen euro. En een half uur geleden begon de match tussen Anderlecht en Antwerpen in de hoogste voetbalklasse, de Jupiler Pro League. Anderlecht moet punten pakken, want voorlopig staan ze op de laatste plaats in het klassement. De tussenstand na een half uur spelen is 0-0. Om vier uur vandaag trekt KA-agent naar KV Mechelen. Club Brugge speelt om half zeven op het veld van Westerlo. En Kortrijk ontvangt vanavond om kwart over zeven Sint-Truiden. Meer nieuws in 123 geef ik je om drie uur alleen maar de allerbeste classics. Simply the best. no time